Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kwetsende spreekhoren en racistische grapjes. Vier op de tien spelers in de eredivisie zeggen dat ze ze regelmatig voorbij horen komen. Vooral voetballers met een migratieachtergrond krijgen grappen en opmerkingen over hun afkomst naar hun hoofd geslingerd. Ook krijgen ze na hun actieve voetballoopbaan minder vaak een klus als trainer of bestuurder. En ze durven daar niet altijd wat van te zeggen, merkten onderzoekers. Omdat zij het al lastig hebben om door te stromen naar een functie als trainer en bestuurder. En een feitje dus bij mensen die uiteindelijk jou weer een baan moeten geven, moet aangeven van ik voel me gediscrimineerd en die doorstroom is onvoldoende. dus dat maakt het voor die spelers lastig om dat eh, thema aan te kaarten. Een op de vijf spelers zegt dat praten over racisme in het profvoetbal nog steeds een taboe is. Het is te vroeg om de coronamaatregelen verder te versoepelen, zeggen verschillende wetenschappers. Want de cijfers zijn niet realistisch, zeggen ze. Door de vakantieperiode hebben we nu veel minder contacten dan normaal. Morgen beslist het kabinet, dan is er ook weer een persconferentie. Een grote vechtpartij gisteravond in Os in Brabant. Volgens omstanders gingen meer dan tien mensen elkaar met knuppels te lijf. En ook werden de ruiten van een auto kapot geslagen. Eén iemand raakte ernstig gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. De jongen die Frederik van 14 mishandelde moet niet te zwaar worden gestraft, vindt Frederik zelf. Zij werd twee weken geleden in elkaar geslagen toen ze niet wilde zeggen of ze een jong of een meisje was. Volgens Frederik is een zware straf niet nodig, want de dader heeft het al moeilijk genoeg, zei ze bij Humberto. Waarschijnlijk omdat ik gewoon heel veel medelijden had met alle juridische dingen die hij waarschijnlijk in de toekomst of nu nog steeds zou meemaken. Want ik heb natuurlijk ook heel veel eh, gedoe gehad qua familiezaken, juridische rechtbanken en al dat soort dingen. Met Frederik zelf gaat het trouwens weer goed. Ze heeft weinig pijn. Het weer, het is een droge, zonnige zomerdag vandaag. In het binnenland kan het 27 graden worden. De rest van het land houdt het op en gaat of 25.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 Yeah, if you were in my heart, I'd surely... is jouw keuze ZFM. de wereld over gaat. En net als dansen, net als dansen. Alsof de morgen niet bestaat. Jij en ik gaan dansen, samen dansen. Tot je wereld open gaat.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 De sector wil daarmee aandacht vragen voor hun situatie. Want al anderhalf jaar lang is er vanwege de coronacrisis nauwelijks iets mogelijk. In de Amerikaanse dierentuin van Oakland in Californië krijgen ook de dieren een prik tegen corona. Beren, leeuwen, tijgers, hyena's en fretten waren de eerste die een prik kregen.